2 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het gezin dat jarenlang geïsoleerd in Ruinerwold verbleef... zou zijn aangesloten bij de Moon-secte. Ook de Oostenrijker Jozef B., die het gezin mogelijk vasthield, was lid. Dat zeggen bronnen tegen RTV Drenthe. Volgelingen zitten verspreid over de hele wereld en leven van donaties. Ook het gezin uit Ruinerwold zou op die manier geld hebben gekregen. Volgelingen hebben verschillende rituelen. RTV Drenthe schrijft dat ze onder meer elk half uur moeten bewegen in een cirkel... Het gezin zou deze rituelen ook op het vakantiepark hebben uitgevoerd waar ze zaten. Dat viel andere gasten op. Die maakten foto's waarna het gezin zou zijn overgeplaatst. Premier Rutte noemt het bemoedigend dat er een akkoord over de brexit is. Rutte voegt eraan toe dat de details van de deal nog bestudeerd moeten worden. Vanochtend werden de EU en het Verenigd Koninkrijk het eens over de brexit. De Britse premier Johnson en EU-commissievoorzitter Juncker maakten dat bekend. Johnson sprak van een geweldige nieuwe deal. Juncker riep de EU-lidstaten op de deal te steunen. Het is onduidelijk of het Brexit-akkoord ook wordt gesteund door het Britse parlement... want de Noord-Ierse partij DUP vindt het akkoord onacceptabel. In de VS is het democratische congreslid Elijah Cummings overleden. Hij zat 23 jaar in het congres en speelde een belangrijke rol... bij de afzettingsprocedure tegen president Trump. Onlangs viel Trump hem daar nog hard op aan. Cummings had gezondheidsproblemen en was 68 jaar. Supermarktketen Markt, met een Q, wordt overgenomen door Ecoplaza. Markt heeft nu 21 winkels en daar gaan er zo'n 10 van dicht. Markt werd in 2008 opgericht en verkoopt duurzaam en biologisch eten. Het heeft een relatief duur imago. De biologische supermarkt Ecoplaza heeft tientallen vestigingen. De namen Markt en Ecoplaza blijven bestaan. Het weer, wat zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten later wat lichte regen. Het is ongeveer 15 graden. Morgen eerst wat zon, later een paar flinke buien over het land, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade.